Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hoge Israëlische delegatie heeft de komende dag in Cairo overleg over de uitvoering van de deal met Hamas. Er zouden afspraken worden gemaakt over de coördinatie van de vrijlating van gijzelaars door Hamas. Mogelijk gebeurt dat net als eerder via een grensovergang met Egypte. In de eerste fase van de wapenstilstand moeten 33 gijzelaars worden vrijgelaten... in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen. Israël moet formeel nog wel met het akkoord instemmen. In het Israëlische parlement is er voldoende steun... maar binnen de regering van premier Netanyahu is er wel verzet van radicaal rechtse partijen. Eén daarvan dreigt uit de coalitie te stappen. Ryanair zegt komende zomer minder op Spanje te vliegen... omdat de luchthavenkosten daar zijn gestegen. Twee bestemmingen worden geschrapt, op vijf andere wordt minder gevlogen. Volgens Ryanair gaat het om 18 van het aantal reizigers, zo'n 800.000. De beperking betreft kleinere luchthavens, de meeste in Noord-Spanje. Voor toeristische hotspots zoals Malaga, Barcelona en Palma de Mallorca verandert er niets. De Spaanse luchthavenorganisatie zegt dat Ryanair valse argumenten gebruikt... en dat de tarieven in Spanje nog steeds relatief laag zijn. In het bekertoernooi van de KNVB is eredivisieclub Heerenveen uitgeschakeld door de amateurs van Quick Boys. Die wonnen thuis in Katwijk na verlenging met 3-2. Daarmee heeft Quick Boys de kwartfinales bereikt. De Katwijkers hebben nu drie eredivisieclubs op rij uitgeschakeld. Eerder wonnen ze al van Almere City en Fortuna Sittard. De wedstrijd lag in het begin even stil doordat er vuurwerk buiten het stadion werd afgestoken. Daarbij ging wat mis en raakte een supporter ernstig gewond. Hij zou een hand zijn kwijtgeraakt en ook letsel aan zijn hoofd en been hebben. Het weer. Het is vannacht op veel plaatsen mistig. Lokaal kan wat motregen vallen. Minima tussen min 3 en plus 2 graden.